Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het staat nog niet vast of de gevechtspauze in de Gazastrook... die rond deze tijd afloopt, opnieuw met een dag wordt verlengd. De Wall Street Journal meldt op basis van Egyptische bronnen... dat Israël en Hamas een akkoord hebben bereikt... maar geen van beide partijen heeft dat bevestigd. Israël wist al een jaar dat Hamas plannen had voor een grote terroristische aanval, schrijft de New York Times complete aanvalsplan was in handen van de inlichtingendienst... maar werd beoordeeld als te ingewikkeld en onrealistisch. Ook toen Hamas de aanval in juli oefende... zou Israël dat niet serieus hebben genomen... omdat Hamas verder niet de indruk wekte een oorlog te willen uitlokken. De Surinaamse oud-president Bouterse hoort op 20 december... of hij definitief wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Hij kreeg eerder 20 jaar cel, maar werd niet vastgezet. Het OM eist in hoger beroep opnieuw 20 jaar... tegen de 78-jarige Bouterse. Bij de decembermoorden in 1982 werden 15 tegenstanders... van het militaire regime van Bouterse gemarteld en vermoord. Als er een rechtskabinet komt, kan de energietransitie vertraging oplopen. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tennet. Bestuursvoorzitter Manon van Beek zei in Nieuwsuur dat ze vreest dat het momentum voor de energietransitie verdwijnt. Ze waarschuwt dat onzekerheid ertoe kan leiden dat bouwers van windmolens bijvoorbeeld uitwijken naar de VS. Ajax gaat niet verder in de Europa League... na een 4-3-nederlaag gisteravond tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers kunnen nog wel een plek in de Conference League veiligstellen... als ze over twee weken winnen van AEK Athene. AZ won gisteravond in de Conference League met 1-0 van Zrinski Mostar...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 De Surinaamse oud-president Bouterse hoort op 20 december... of hij definitief wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Het OM eist in hoger beroep opnieuw 20 jaar cel... voor de moorden uit 1982. Ajax gaat niet verder in de Europa League... na een 4-3-nederlaag gisteravond tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers hebben nog wel kans op een plek in de Conference League. Het weer, het vriest 1 tot 5 graden... en het kan de komende uren nog mistig zijn. Daarna breekt af en toe de zon door... en het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden.